9 uur. Dit is Carolijn Baring met het NOS Journaal. Steeds minder Nederlanders zijn korte tijd werkloos. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er zijn 322.000 mensen die korter dan een jaar geen werk hadden. 81.000 minder dan vorig jaar rond deze tijd. Tegelijkertijd zijn er wel meer langdurig werklozen. Dat gaat in totaal om 270.000 mensen. Vooral ouderen, lager opgeleide en niet-westerse allochtonen zitten langer thuis. De totale werkloosheid ging per saldo wel omlaag. Bouwbedrijf Heijmans heeft het afgelopen half jaar meer omzet behaald... maar leed toch een verlies van 15 miljoen euro. Bijna twee keer zoveel als in hetzelfde periode vorig jaar. In de wegenbouw gaat het nog niet zo lekker. Maar Heijmans profiteert wel van de aantrekkende huizenmarkt. De trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam... was vorig jaar goed voor 31 van alle snelheidsboetes op de Nederlandse snelwegen. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau... Bureau. In totaal ging het om bijna een miljoen bekeuringen. De ANWB zegt dat de maximumsnelheden op de A2 onduidelijk zijn... maar volgens Rijkswaterstaat en het OM is alles helder aangegeven. In de afgelopen vier maanden zijn in Jemen bijna 400 kinderen gedood... en meer dan 600 kinderen raakten gewond. Volgens UNICEF worden er in Jemen iedere dag acht kinderen gedood of verminkt... Door het geweld is de gezondheidszorg slecht, zijn duizenden scholen gesloten en raken steeds meer kinderen onder voet. Ook worden steeds meer kinderen gedwongen om mee te vechten met de Houthi-rebellen. De Internationale Atletiek Federatie heeft een nieuwe voorzitter. Het is de Brit Sebastian Coe, zelf voormalig Olympisch kampioen. Coe is de opvolger van de Senegalees Lamine Diak... die de Atletiekbond 16 jaar leidde. Zijn belangrijkste uitdaging is het uitdijende, is het uitdijende dopingschandaal in de atletiekwereld. Het weer vanmorgen nog op veel plaatsen bewolkt en het kan nevelig zijn.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 File in de Randstad op de A4 richting Amsterdam tussen Ipenburg en Dorp 5 kilometer. En de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Gouda ligt er water op de weg. De rechterrijstrook is nog dicht. Daardoor loopt het vast op de A20 vanuit Rotterdam.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 Oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both be And she'll always get the best of me.